Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister zorgt over de uitbreiding van het Russische kernwapenarsenaal. President Poetin kondigde aan dat zijn land nog dit jaar meer dan 40 nieuwe lange afstandsraketten krijgt. Ze zijn volgens hem onzichtbaar voor welk raketschild dan ook. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg beschuldigt Poetin van het dreigen met een nucleaire oorlog. Volgens hem is de oorlogstaal van Poetin een van de redenen dat de NAVO de paraatheid verhoogt. Minister Schippers trekt extra geld uit om de gezondheidszorg voor vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Vanochtend bleek dat artsen vaak te weinig kennis hebben van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. De minister wil dat er naast de extra financiën ook meer aandacht moet komen in de opleidingen voor gezondheidszorg aan vrouwen. De marechaussee controleert vanaf vandaag intensiever aan de grens, in havens, op stations en parkeerplaatsen. De controles moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen om de overtocht naar Engeland te maken. Dat komt de laatste tijd vaker voor. Op parkeerplaatsen wordt gekeken of vluchtelingen niet in de vrachtwagen kruipen als de chauffeur zijn verplichte 8 uur rusttijd heeft. De vluchtelingen willen naar Engeland omdat ze daar een soort vergunning en een kleine vergoeding krijgen. Chris Evans wordt de nieuwe presentator van het populaire BBC-autoprogramma Top Gear. Hij vervangt Jeremy Clarkson, die moest vertrekken nadat hij een producer had mishandeld. De 49-jarige Evans is nu nog radiopresentator. Het ontslag van Clarkson leidde destijds tot ophef onder zijn vele fans. De twee andere presentatoren van Top Gear waren solidair en stapten op. Het weer vannacht droog met opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6.